Twee uur. Door alwegens met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus is het eens met de kritiek van korpschef Akerboom. Ook de minister vindt dat de aanpak van de georganiseerde misdaad... te weinig prioriteit had, zegt hij in een reactie. Volgens Akerboom was er de afgelopen jaren... geen stabiel kabinetsbeleid voor de politie... waardoor de drugscriminaliteit zo groot kon worden. Facebook moet beter zijn best doen om berichten te verwijderen... die door een Europese rechter onwettig zijn verklaard. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Behalve het originele bericht moeten ook doorgeplaatste berichten worden verwijderd. Ook kan Facebook verplicht worden dit bericht wereldwijd te verwijderen. Het Hof deed uitspraak in een zaak rond een Oostenrijkse politica. Na een uitspraak van een Oostenrijkse rechter had Facebook een beledigend bericht over haar geblokkeerd. Daarna wilde de hoogste rechter weten hoe ver de verplichting gaat om onwettige berichten te verwijderen. Het Wilhelmus is komende jaren nog geen verplichte lesstof op school. In het regeerakkoord is het voorstel van voormalig CDA-leider Buma nadrukkelijk overgenomen. Hij wilde dat alle kinderen staand het volkslied zouden leren. Toch heeft een commissie die onderzoek doet naar de toekomstige lesstof van scholen... het volkslied daarin niet opgenomen. Volgens hen zou het verplicht aanleren van het Wilhelmus... mogelijk het leren van andere belangrijke Nederlandse waarden verdringen. Een zilveren servies dat tijdens de Tweede Wereldoorlog van een Duitse familie werd gestolen... wordt binnenkort teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. De diefstal kwam aan het licht dankzij een Heerlense kunsthandelaar. Uit onderzoek bleek dat Amerikaanse soldaten het servies in 1945... bij een adellijke familie hadden weggenomen. Ze hadden het achtergelaten bij een Heerlens gezin met een café, schrijft De Limburger. Die hebben besloten er afstand van te doen. Het weer buien, af en toe komt de zon erdoor. Landinwaarts blijft het grotendeels droog. Het is een graad of 15. Later vanmiddag neemt de buigheid af. Morgen weer periode met regen. Temperatuur dan 12 graden in het noorden en mogelijk 15 in het zuiden. Zaterdag meer zon en droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A4 en richting Amsterdam bij Knopenburgerveen.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 Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten. Dus doe zelf ook mee. Doe het licht uit en ga naar nachtvandenacht.nl. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that.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 Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby. you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't het ritme van de herfst. getting tied up in my thoughts all odds and it was us against the world You can count on me, you know I'd have your back Got it You could spend a day in my shoes.